Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Zich pas na de verkiezingen over de maatregel om de reiskostenvergoeding te belasten. Dat blijkt uit de uitwerking van het begrotingsakkoord die staatssecretaris Wekers naar de Kamer heeft gestuurd. Het voornemen om de belastingvrije vergoeding voor het woonwerkverkeer af te schaffen staat in het vijfpartijenakkoord en leidde tot een stortvloed aan kritiek. De vermoedelijke dader van de schietpartij in een winkelcentrum in de Canadese stad Toronto heeft zichzelf aangegeven. De 23-jarige man is aangeklaagd voor moord en zes pogingen tot moord. Hij opende zaterdag het vuur in een horecagedeelte van het winkelcentrum. Een man van 24 stierf ter plekke, zes anderen raakten gewond. Volgens de politie behoorden de schutter en de doden tot een bende. In Londen is met een groots concert het 60-jarig regeringsjubileum van koningin Elizabeth gevierd. Haar echtgenoot, prins Philip, was er niet bij. Hij werd gisteren met een blaasontsteking naar het ziekenhuis gebracht. De show werd geopend door Robbie Williams. Paul McCartney besloot het concert. Het evenement eindigde met een groot vuurwerk. In Suriname zijn acht Nederlanders aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Ze wilden van Paramaribo naar Schiphol vliegen. Een 34-jarige vrouw had bijna 2 kilo cocaïne in een dubbele bodem van haar koffer zitten. De zeven anderen hadden drugs in hun kleren. In geïmpregneerde kleren en hangmatten zat zo'n 38 kilo aan cocaïne. Drugs hadden een straatwaarde van 1,8 miljoen euro. In een sloot bij het Zeeuwse Koude Kerken zijn explosieven gevonden die mogelijk iets te maken hebben met de ontploffing van een caisson vorig jaar bij Rittem. Duikers van de marine haalden ze gisteren naar boven. De politie hield in januari twee verdachten aan die zeiden tijdens de rechtszaak dat de ontploffing een ongelukje was. Of de twee ook verantwoordelijk zijn voor de explosieven bij Koude Kerken wilde de politie niet bevestigen. Het weer vrijwel overal droog en kans op mist. Vanmiddag zon en wolken en in het oosten kans op een bui. Het wordt 15 tot 18 graden.